Europa moet 6 euro meer worden betaald. In januari gingen de prijzen ook al omhoog. Door de onrust in de Arabische wereld stijgt de olieprijs... en die stijging berekent de KLM door aan de reiziger. Het weer tot slot, zwaar bewolkt en vooral in het midden en noorden van het land wat regen...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 Daar was volgens een onderzoek sprake van zelfverrijking, diefstal en andere vormen van ongewenst gedrag. De Kamer wil van de minister weten wanneer de misstanden nu precies bij de top van Defensie bekend waren. Hillen schreef maandag aan de Kamer dat hij onaangenaam verrast was door berichten in de Volkskrant. Bij gevechten tussen moslims en koptische christenen in Cairo zijn zeker tien mensen omgekomen. Er zijn naar verluid zo'n honderd mensen gewond. Er braken gisteravond rellen uit nadat kopten een kruispunt hadden geblokkeerd... uit protest tegen het in brand steken van een kerk. Een groep moslims pikte de blokkade niet en ging de kopten te lijf. De spanningen tussen moslims en kopten zijn sinds het vertrek van president Mubarak opgelopen. Het Libische volk zal de wapens opnemen als er een vliegverbod wordt afgekondigd boven Libië. Dat heeft kolonel Gaddafi gezegd in een interview op de Turkse tv. Onder meer de VS en Groot-Brittannië willen onder de VN-vlag het luchtruim boven Libië afsluiten. Op die manier willen die landen de opstandelingen beschermen, die nu door gevechtsvliegtuigen van Gaddafi worden aangevallen. Volgens Gaddafi willen westerse landen een vliegverbod instellen, zodat ze zelf olie kunnen stelen.